Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een recyclingbedrijf in Purmerend woedt een grote brand. Het vuur ontstond rond 1 uur vannacht in een loods met papier. Er is niemand gewond geraakt. Er waren explosies te horen. Die kwamen van heftrucks die vlam vatten. Het recyclingbedrijf staat op een bedrijventerrein en de wind is gunstig... waardoor een nabijgelegen woonwijk geen last heeft van de rook. De mini-onderzeeër Titan was waarschijnlijk vrij dicht bij het wrak van de Titanic toen die implodeerde. De brokstukken lagen nog geen 500 meter van de boeg van de Titanic, zegt de Amerikaanse kustwacht. Het lijkt erop dat de Titan zondag aan het einde van de afdaling implodeerde, omdat toen ook het contact verdween. Ook registreerde de Amerikaanse marine rond die tijd een akoestische afwijking, meldt CBS News. Tijdens de zoektocht in de dagen daarna is er volgens de kustwacht in ieder geval geen knal van een implosie waargenomen. Vermeende klopgeluiden die werden gehoord kwamen vermoedelijk ergens anders vandaan. De overheid moet beter luisteren naar sceptische burgers, staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het SCP deed onderzoek onder mensen die in de coronapandemie moeite hadden met het overheidsbeleid. Velen van hen voelden zich buitengesloten en daardoor nam hun wantrouwen alleen maar toe. Volgens het SCP moet de overheid beter kijken hoe ze deze mensen kan bereiken. Bijvoorbeeld door meer een nieuwsgierige houding aan te nemen en meer aandacht te besteden aan de zorgen die mensen hebben. Het weer. De laatste regen trekt via het oosten weg. Minima rond 15 graden. Daarna een vrij zonnige dag met landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Het weekend verloopt droog en zonnig. Zondag kan het lokaal 30 graden worden.